halen tegen Paris Saint-Germain en deed dat ook. Het werd 2-2. Real Madrid-voetballer Cristiano Ronaldo heeft in de Spaanse competitie een doelpuntrecord gevestigd. In de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Almeria scoorde hij zijn 39ste en 40ste competitiedoelpunt. Het weer, vanochtend trekken enkele buien, mogelijk met onweer over.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 Gevechtsvliegtuigen van de NAVO-landen hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op de haven van de Libische hoofdstad Tripoli. Ook de residentie van kolonel Gaddafi is gebombardeerd. Over schade of slachtoffers is niets bekend. De haven was donderdagavond ook al aangevallen door vliegtuigen van de NAVO. Toen werden vijf schepen van de Libische marine tot zinken gebracht of zwaar beschadigd. De hoofdstad Tripoli wordt dagelijks onder vuur genomen door een internationale coalitie. Die aanvallen moeten voorkomen dat troepen van Gaddafi opstandelingen aanvallen. In IJsland is onder de grootste gletsjer van het eiland een vulkaan uitgebarsten. Het is de vulkaan Grimsvötn die zeven jaar geleden voor het laatst actief was. Boven de vulkaan hangt een witte rookpluim van 15 kilometer hoog. Geologen verwachten geen grote aswolk die het vliegverkeer zal hinderen. Vorig jaar gebeurde dat wel, toen een andere vulkaan op IJsland grote hoeveelheden as uitstoten. Luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden leden miljarden verliezen, omdat duizenden vluchten vanwege de aswolk werden geannuleerd. Er is vanwege de eruptie van Grimsvötn wel een lokaal vliegverbod ingesteld. De IJslandse vluchtleiding zal vliegtuigen zuidelijk langs de vulkaan leiden. In Frankrijk is voetbalclub Lille voor het eerst in 57 jaar landskampioen geworden. De ploeg uit het noorden van Frankrijk moest één punt halen tegen Paris Saint-Germain en deed dat ook. Het werd 2-2. Vorige week won Lille ook al de Franse beker. Real Madrid voetballer.